Goedemiddag, ik ben Bien Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. In de eredivisie en de eerste divisie wordt de komende weken gewoon gevoetbald zonder publiek op de tribunes. Sommige clubs wilden een coronapauze, maar dat gaat niet gebeuren, zegt voetbalcommentator Arno Vermeulen. Er was natuurlijk geen garantie dat over twee of drie weken de situatie zo opgeklaard is dat ze daarna wel met publiek kunnen spelen. En dan moet je ook nog heel erg ehm, creatief naar die data gaan zoeken om wedstrijden in te halen. De clubs krijgen ook geld van de overheid als compensatie omdat er nu geen tickets verkocht kunnen worden. En de kofferagenten worden te veel aan hun lot overgelaten, de conclusie van een onderzoek naar de zelfdoding van een infiltrant. De politieman was in Zevenbergse Hoek naast een vermoedelijke drugscrimineel gaan wonen. Maar de klus liep uit de hand. De operatie duurde ruim een jaar en de agent kreeg een verhouding met de vrouw van de verdachte. Volgens de onderzoekers werden de risico's niet goed ingeschat. Inwoners van Tsjechië die niet gevaccineerd zijn mogen vanaf maandag niet meer naar een evenement, de sportschool of het theater. Het gaat daar keihard met de coronabesmettingen. Gisteren waren het er meer dan 22.000. En ook bij Aluur Energie is te stekker eruit. Het is de derde energiemaatschappij in korte tijd die omvalt. Al zou het niet komen door de hoge energieprijzen, zegt verslaggever Nick Wouters. Het bedrijf had al jarenlang een conflict met een ander energieleverancier over openstaande rekeningen. En dat conflict heeft het bedrijf nu de kop gekost, zegt het bedrijf. Voor de klanten is het niet minder vervelend. Ze gaan direct meer betalen voor hun gas- en energierekening als ze bij een nieuwe leverancier terechtkomen. En te veel betaalde voorschotten zijn ze voorlopig kwijt. Er zaten ongeveer 600 klanten bij Allure Energie. Er wordt nu gezocht naar een energiebedrijf die de honderden klanten wil overnemen. Eerder gingen Welkom Energie en Enstroga al over de kop. Het weer. Op steeds meer plekken breekt de zon door. Het wordt 9 tot 12 graden. Morgen weer meer bewolking, maar in het zuiden nog wel wat zon en een graad of 11. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag schaarde een auto met aanhanger. Er zijn drie rijstroken dicht bij Amsterdam sloten. Dat zorgt voor file op de A10 voor knooppunt De Nieuwe Meer. 10 minuten vertraging met eh, door zo'n 3 kilometer langzaam rijdend verkeer.